die niet in aanmerking komen voor een crisismaatregel. Dat is een zwaardere maatregel die een burgemeester kan opleggen. Vorige week trokken huisartsen aan de bel... omdat ze de zorg aan mensen met psychische problemen niet meer aankunnen. Het Duitse parlement heeft de zedenwet verruimd. Met de nieuwe regels kan er al worden vervolgd voor verkrachting als een slachtoffer duidelijk nee zegt. Eerder was vereist dat het slachtoffer ook iets terugdeed. Nu vallen slachtoffers van verkrachtingen die worden verrast of niet terug durven te vechten ook onder de wet. Een andere aanpassing is dat ook aanranding wordt gezien als een zedenmisdrijf. Daders kunnen daar tot twee jaar cel voor krijgen. De nieuwe wetgeving komt nadat tientallen vrouwen aangifte hadden gedaan van aanranding op Oudejaarsavond in Keulen. Defensie stopt voorlopig met het gebruik van 60 mm mortieren. Het type granaat waardoor gisteren twee Nederlandse militairen in Mali om het leven kwamen. Het verbod geldt voor alle Nederlandse militairen totdat duidelijk is wat er misging. Een team van het Openbaar Ministerie is onderweg naar het Afrikaanse land. Dat doet onderzoek samen met de marechaussee. De Tweede Kamer heeft de twee omgekomen militairen herdacht. Kamervoorzitter Ariep betuigde namens de Kamer haar medeleven met nabestaanden en collega's. Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw een incident van zes jaar geleden in Afghanistan onderzoeken. Toen ontplofte een handgranaat in een Nederlands panzervoertuig en daarbij raakte een militair zwaar gewond. Aanvankelijk werd hiervan beschuldigd dat hij de explosie zelf had veroorzaakt. Maar nu zijn er aanwijzingen dat hij iemand anders de granaat op scherp had gezet. De man in kwestie zit nu een celstraf van 30 jaar uit vanwege een serie roofmoorden in Drenthe.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 Alhoewel, er zijn alweer 4,5 minuten van voorbij van het uur. Dus we gaan maar gauw beginnen. De Pointer Sisters komen er zometeen aan uit 1984. En twee jaar later hadden de Pretenders ook een hit. Die gaan we allebei draaien. Veel plezier. Tot zometeen. waren de Pretenders met Don't Get Me Wrong uit 1986. Van het album ehm, The Get Close, dat was het. Ja. En we begonnen met de Pointer Sisters en Jump. Dat waren de jaren 80. En we maken even een eh, sprong back into the history. Niet back to the future, want dat is weer een heel ander programma. Eh, we gaan even naar de jaren 50, 1955, naar Georgie Gibbs. Die had een grote hit met Tweedledee en Dum. Maar eh, ze had ook een grote hit met Dance With Me Henry. Hey baby, what do I have to do to make a hit with you? You gotta dance with me Henry. All right, baby. Me Henry. En dat was George Gibbs uit 1955. Dan gaan we even naar de Philly Soul uit 1974. Hier zijn de 3 Degrees, een top 100 hit uit 1974. When Will I See You Again? 100 hit uit 1974, The Three Degrees and When Will I See You Again. En uit hetzelfde jaar komt deze. Johnny Bristol, Hang On In There Baby. Mm, mm, mm. sweet virgin of the world. Johnny Bristol met Hang On In There Baby uit 1974. Elk decennium heeft natuurlijk zijn top 1000. Dus ook het decennium van de 80er jaren. En <laughs> daar stond het nummer in. Daar had ik werkelijk nog nooit van gehoord. En ook van de uitvoerende... totaal onbekend, echt. Maar ik heb hem eens even gedraaid. En eh, nou, we gaan het toch even laten horen. Moniaka uit 83. Gore yaka, oftewel Go to the Top. Tony uit 1983 met Gode ofwel Go to the Top. Dat was dus het jaar 1983. Voordat we naar de Beatles gaan luisteren, gaan we eerst luisteren naar Hans Lingenvelder. En gelukkig heeft hij ook een eh, artiestnaam, en dat is Ricky King. Hier is hij instrumentaal met Verde. instrumentaal nummer uit 1976. Ricky ah. Verde, pardon. En eh, dat was eh, Ricky King dus, jawel. En dan zijn we nu toe aan The Beatles. Twee tracks van het album Beatles for Sale. En vandaag eh, zijn dat Kansas City, Hey Hey Hey, een combinatie, een medley. En de nummers werden geschreven door Liebert Stoller en Richard Pennyman, ofwel Little Richard. En daarna draaien we Eight Days a Week, een echte John Paul compositie. See. tracks van het album eh, Beatles for Sale, 8 Days a Week en eh, Kansas City, Hey, Hey, Hey. Verleden week heb ik al een track gedraaid van het album If I Can Dream van Elvis Presley, eh, begeleid door de New York Philharmonic. En deze week draai ik er nog eens eentje. dat is een album waarbij alleen de stem van Elvis van zijn vroegere platen is afgehaald en waar het orkest de New York Philharmonic achtergezet is. Samengesteld door Priscilla Presley en eh, vandaag spelen we Fever, Elvis Presley, in een eh, duet samen met Michael Bublé.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 When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a love. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Fever door Elvis Presley samen met Michael Bublé. van het album If I Can Dream... Eh, begeleid door de Royal Philharmonic. Dan zijn we nu toe aan de eh, oudste plaat van eh, deze twee uur. Die komt uit 1950, 66 jaar oud. Doris Day, Bewitched, Bothered and Bewildered. I'm wild again beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't then love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered. Am I? lost my summertime, summertime, but what of it? Summertime, summertime, summertime. He is cold, I agree he can laugh, but I love it. Although the laughs on me, I'll sing to him each spring to him and long for the day when I bothered and bewildered and bewildered am I. Bewitched, Bothered and Bewildered. En ah. dat was uh, Doris Day uit 1955. En deze komt uit 1972. It's summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Boom, boom. Shut them books and throw away. Say goodbye to the class good day. Skip along and change your ways. It's summertime. sorry, teacher, but simply live because it's summer time. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free for Well, we'll go swimming and every day. No time to work, just time to play. If your folks complain, you say it's summertime. And every night we'll have a dance, cause summer vacation is for just because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free for all. It's summertime. It's summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime.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 bijzonders is uit 1987. En dit waren de House Martins met eh, The Caravan of Love. Ik begon het programma om een uur of twee eh, met te zeggen... dat Ringo Starr vandaag zijn verjaardag viert. En daar gaan we wat aan doen natuurlijk. Daarom draaien we even zijn allereerste solo-single... It Don't Come Easy. En een hele fijne verjaardag voor Ringo Starr. Ringo Starr zijn 76e verjaardag was dit. It Don't Come Easy, zijn allereerste single hit. We sluiten af met eh, Level 42 en Children Say... Hiccups in eh, Children's Day van Leverford Zoo. Dus we hebben eh, nog een minuutje over om eh, Miami Vice Theme van Jan Hammer te draaien. Dat is het laatste. box eh, voor deze dag. Eh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. We hopen dat u een eh, bijzonder gezellig en zonnig weekend heeft. En Hans is er de komende twee uur niet. En hij heeft daar zo zijn gegronde redenen voor. En als hij eraan toekomt, zal hij dat ooit nog wel eens een keer gaan uitleggen.